Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een man uit Eindhoven moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, vier jaar de cel in. Hij zou een zelfdodingspoeder hebben verkocht en hulp bij zelfdoding is verboden, zegt het OM. De wet en regelgeving over hulp bij zelfdoding is heel erg duidelijk. Dat mag niet, behalve als een hele enge strijdse eh, eisen wordt voldaan eh, en een arts dat doet. Dat heeft de verdachte op geen enkele wijze eh, gedaan en er zijn wel tien mensen komen te overlijden. Of Alex is ook echt vier jaar de cel in moet, hoort hij nog van de rechter. Worstel je nou zelf met gedachten aan zelfdoding? Blijf er dan niet mee rondlopen, want er is hulp. Telefonisch via het nummer 113 en via 113.nl. Leerlingen zouden hun telefoon alleen mee moeten nemen in de klas als ze daar een goede reden voor hebben. Dat is het dringende advies van het ministerie van Onderwijs. Een hard verbod gaat het dus niet worden, maar ze hopen wel dat er naar geluisterd gaat worden. Leerlingen die veel op hun telefoon zitten scoren gemiddeld 1 tot 1,5 punt lager bij toetsen. En er kwam al veel kritiek op, maar nu gaat het definitief door de papierversnipperaar. Het plan om alcohol te verbieden in sportkantines. De man achter dat idee, staatssecretaris Van Ooy zegt in de Tweede Kamer dat hij er toch niet mee doorgaat. Het plan stond op een grote lijst met maatregelen van het kabinet tegen alcoholgebruik. Maar volgens hem was dit maar een idee. En nog een rechtszaak morgen over de concerten van Ramstein later deze week in Groningen. Er zijn vergunningen gegeven voor een dikke vuurwerkshow. En er mag ook tijdelijk meer geluid worden gemaakt. Ramstein wil namelijk goed te horen zijn. je vanwege die verhoogde geluidsnorm is een natuurorganisatie naar de rechter gestapt. Zij zeggen dat de vogels uit de bomen worden geblazen. En ook hebben ze een zaak aangespannen over de vuurwerkshows. Die zijn ook niet goed voor het milieu, vinden ze. Heb ik nog het weer voor je. Meest droog, veel wind en rond de 20 graden is het. Vanavond en vooral vannacht gaat het regenen en kan het ook gaan stormen. Morgen begint ook nog onstuimig, maar later breekt dan de zon door. En het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, maar de meeste files veroorzaken 5 minuten oponthoud. Wat opvalt is de A8. Bij knooppunt Zaandam staat een auto in brand. In beide richtingen heb je daardoor zo'n 5 minuten oponthoud. Op de A7 van Horen naar Zaanstad sta je daardoor ook in de file voor knooppunt Zaandam. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de N9, daar ligt rommel op de weg van Den Helder naar Amstelveen. Bij Akersloot kost het je 20 minuten extra. Het gaat om puin en daarom zijn er twee rijstroken dicht. En het is druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelofarensveen.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook in Drenthe en Noord-Holland komt de BBB in het provinciebestuur. In tien provincies is nu een coalitieakkoord gesloten, in negen daarvan met de BBB. In Utrecht doet de BBB niet mee. En alleen in Friesland en Noord-Brabant zijn ze er nog niet uit. Schiphol verwacht deze zomer meer reizigers dan vorig jaar. Dagelijks vertrekken er gemiddeld 68.000 passagiers. Vorig jaar waren dat er gemiddeld 54.000 per dag. Een telefoon in de klas zou alleen moeten worden toegestaan bij een medische reden... of als het toestel in de les gebruikt moet worden. Dat adviseert het ministerie van Onderwijs aan scholen. Er komt geen wettelijk verbod op mobieltjes in de klas. Het weer, de bewolking neemt toe en komende nacht en morgenochtend trekt regen over het land... en ook trekt de wind flink aan.